Annette Schut met het NOS Journaal. In Tilburg is gisteravond laat een man koud geslagen door een groep vreemden. Dat gebeurde op het Pieter Vredeplein in het centrum van de stad. Het slachtoffer werd uit het niets aangevallen, zegt de politie. Hij raakte tijdelijk buiten bewustzijn en liep ook een gebroken kaak op. De man was met vrienden onderweg tijdens een vrijgezellenfeest. Een andere man kreeg ook klappen. Hij raakte licht gewond. Kort na het incident hield de politie een man van 27 uit België aan. Hij zit voorlopig vast. Pakistan zegt dat vandaag in hoofdstad Islamabad gesprekken worden gehouden met Saoedi-Arabië, Turkije en Egypte over het beëindigen van de oorlog met Iran. Premier Sharif van het Iraanse buurland zei dat hij al uitvoerige gesprekken heeft gevoerd met de Iraanse president Pezeshkian. Intussen blijven de VS en Israël aanvallen uitvoeren op Iran... en voert dat land vergeldingsaanvallen uit op Israël en de Golfstaten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het dit weekend de aluminiumindustrie in de golfregio heeft aangevallen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze vannacht een tweede aanval op Israël hebben uitgevoerd. Dit keer met kruisraketten en drones. Israël heeft die aanval nog niet bevestigd. Vrijdagnacht onderschepte Israël al een ballistische raket van de Houthis. Dat was de eerste aanval van de Houthis op Israël sinds het uitbreken van de oorlog. Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven. De 19-jarige Italiaan kende vanaf polpositie een dramatische start op het circuit van Suzuka. Maar mede dankzij een safety car op een gunstig moment keerde hij terug naar de leiding. Door de zegen neemt Antonelli de leiding in de WK-stand over van George Russell. De Brit kende een slechte dag en eindigde op plek 4. Max Verstappen eindigde op de achtste plaats. Het weer. Vanochtend zonnig, maar in de middag wordt het bewolkt. Vanavond gaat het regenen. Het wordt een graad of 10. Morgen trekken stevige buien over het land.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 De al, het album eh, Smiles, zijn elfde album, omschrijft hij zelf als een eh, manifest voor zelfexpressie. Een omarming van de imperfectie, waarbij hij lijkt te zeggen, have no fear. Hij doet bijna alles op dat album zelf. En dat album heet dus Smiles. En het nummertje heette Sir Felix Joey Omicile. Odyssey op sax en piano en vocale. Veel goed muziek. Eh, dat eh, gaan we eh, beluisteren in het tweede uur. Dus allemaal albums die onlangs zijn uitgekomen. Nu belanden we bij de Venezolaanse in het Verenigd Koninkrijk woonachtige... de gitarist Alef Acuyar. Zijn album met negen originele composities. Dat eh, grijpt terug op de swingende Hammond-orgel, eh, eh, jazz en Latin jazz van de jaren 70. Alef Acquiar, Sugar on My Black Beans van het album, het gelijknamige album Sugar on My Black Beans. FM Jazz. MUZIEK Franse trombonist Daniel Timmerman speelde in de bands van Weilen Manu Dupango en ook eh, Tony Allen, twee Afrikaanse grootheden. Maar ook met eh, jazzvogels zoals eh, Winter Marsalis en saxofonist Archie Shepp en Ricky Ford. Onlangs verscheen van zijn hand een alleraardigste cd, Snapshots, getiteld, bestaande uit originals en covers zoals deze van de Neville Brothers, Yellow Moon. Ehm, over trombonisten gesproken het concert van trombonist Michel Huisman op 12 april in de Kocht hier in Zandvoort. Dat is eh, helaas uitverkocht. Het is ook mooi dat het is uitverkocht natuurlijk. Maar wil je uh, eh, naar het concert van eh, Marjorie Barnes, de zangeres Marjorie Barnes. Dat is op 10 mei. Eh, daar zijn nog 20 eh, tot 25 kaarten beschikbaar voor. Ga naar de website jazzinzandvoort.nl. Wees er snel bij, want die kaarten zijn echt uh, snel weg. En volgens mij is het alweer het laatste concert van dit seizoen, zeg maar. Ehm, met het nummertje van Daniel Zimmerman komen we bij, weer bij ons eh, favoriete topic. Eh, de ZFM Jazz Top 2026 Cover-Up. Dat nummer eh, Yellow Moon, dat staat niet in de NPO Top 2000. Dus kan ook niet bij ons in die Top 2026 Cover-Up komen. Maar het volgende nummertje kan dat wel. Ga ervan genieten. ZFM Jazz Top 2026 cover. Je hoorde eerst Welcome to the Jungle, het nummertje van Guns N' Roses... in de uitvoering van de Dana Leg Stage Band... van hun eh, net uitgekomen album Scooping the Loop... Eh, te vinden op plek 1344 in onze vermade Top 2026 cover-up ZFM Jazz. Top 2026 cover-up. En dat werd gevolgd ehm, door de Franse... Ehm, tenminste, hij is geboren in eh, Engeland, Portsmouth volgens mij... Eh, maar woonachtig al vele jaren in eh, Frankrijk en opgegroeid daar. Hugo, Hugo Lippi, ehm, met zijn uitvoering van Babushka van Kate Bush... te vinden op plek 1630 in diezelfde top... en te vinden op het album Ola Maria. Eh, van dus die gitarist, Franse gitarist Hugo Lippi. We blijven nog even in eh, popsferen. Adam Wakeman is een... Eh, Engelse muzikant, zoon van de welbekende Rick Wakeman... die in de jaren 70 onder meer in Yes en Black Sabbath speelde. Dus zoon Adam opereerde tot voor kort als keyboardspeler en gitarist... in de meer recente versies van Ozzy Osbourne's band... En zo'n, nou, ik meen vijf jaar geleden... lanceerde Adam Wakem voor het eerst een album onder de naam... de bijnaam Jazz Sabbath... waarbij Black Sabbath songs in een jazzy stijl werden gespeeld. En dit werd onlangs gevolgd door een live album opgenomen in Paradox... de club in eh, Tilburg. En je gaat luisteren naar die jazzy uitvoering van Holes in the Sky. En dat is trouwens niet te vinden in de NPO Top 2000 van afgelopen jaar. Dus ook niet in onze eh, eh, cover-up eh, versie. Maar het is een geweldig nummer. Swingend. Het swingt de pan uit. Adam Wakeman. Holes in the Sky. Adam Wakeman. Jazz Sabbath live. En die Adam Wakeman heeft dus zelf met die Ozzy Osbourne nog eh, gespeeld... in de laatste fase van Ozzy Osbourne's eh, leven. We gaan nog een keer eh, terug naar Joey Omicile Odyssee. Dit, ditmaal met een melancholische song. Should I Smile van dat gelijknamige album... met vocale bijdrage van de Canadese Dominique Fils Amé. Should I cry or should I smile? Talk to them, Dominic. it all, feel it all. Feel. Taste it all, taste it all, taste it all. The salt of the ocean in your teeth. The warmth of the sun in your smile. Smile. Should I cry or should I? or should I smile? Take it all, hold it all, cherish it all. The sadness of seeing the road we chose, the hope there will be a brighter better days. The blessing, the blessing that is this life. The blessing, the blessing that is this life. Blessings. The blessing that is this life. Should I cry or should I smile? Develop Check the way that only you know how to do. It won't be exactly destined. Amerikaanse trompetist Eddie Allen werkte in het verleden onder meer met Art Blakey, Benny Carter en eh, Chico Freeman. Hij heeft ook al eh, jaren eigen band opererend vanuit eh, Brooklyn. Latin jazz, reggae beat, swing en straight ahead jazz zijn terug te vinden op zijn allernieuwste album. Het is gewoon een hele lekkere plaat zonder veel poeha, swingt de pan uit. The Rhythm heet het dan ook. En het nummertje wat je net hoorde van die Eddie Allen en zijn band The Push heet het eh, het, eh, <laughs> het, nummer heet eh, Worst Saying. Een van de meest bijzondere vocalisten in mijn optiek van de afgelopen 25 jaar... is toch wel de Zuid-Koreaanse Yoon soon na Een vrouw met een markante stem die in het verleden vooral bekende jazzstandards... en uh, popsongs in een nieuw jasje stak. Eh, op haar nieuwste album uh, vertolkt ze alleen songs van eigen hand. En eh, ze begeeft zich daarbij op het vlak tussen kamerjazz, indie pop en zelfs opera. daar heeft haar liefdesleven een beetje onder te lijden. Lijkt tenminste uit het volgende nummer. What the hell is love? Yoon Sun Na. You'd never stay, you'd never stay. From the second day, I knew you'd walk away. You'd never stay, you'd never stay. You promised me I was your only, said you'd never leave me lonely. But now I see the lies you hide. I wish I'd never let you inside. Lay down, you're free to go. I'm not yours, not anymore. I'm gonna burn the girl you knew this time. I swear I'm seeing through. forever lasted a day. Love was a game you played. You lost me that day. I chase the ones who can't be whole, never the ones who'd make me whole. away. Let me shut the door. Leave your shadow out. I wanna erase the meaning. Brown is een voorbeeld van een muzikant in de Bay Area in Amerika... die zijn geld vooral verdient met activiteiten buiten de jazz en blues. Zijn grote liefde hij eh, produceert als keyboardspeler en pianist... namelijk al meer dan zo'n nou, 25 jaar songs voor videogames. En dat stelt hem in staat om eh, zo af en toe een eigen plaat uit te brengen... met zijn eigen band. Side Hustle is net verschenen. Zo'n vijf jaar na zijn debuutalbum Rent Party. Acht eh, originele songs met ja, shuffle blues, funk, zydeco, Cuban jazz... party time, zou ik zeggen, met die Greg Ran. Ehm, leuke plaat. We zitten alweer tegen het einde. Eh, helaas, helaas, van ons eh, eh, programma. Maar volgende week is er natuurlijk weer een uitzending van ZFM Jazz op de zondagochtend. Mijn playlist van vandaag die komt weer op de, de, website te staan, mijngroeven.nl. En natuurlijk met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Ehm, trouwens, zoals gezegd, ehm, als je naar het concert van Marjorie Barnes wil op 10 mei in de Krocht, dan moet je er snel bij zijn. Dan moet je nu eh, eh, eh, surfen naar jazzinzandvoort.nl en de kaartjes gaan bestellen. dat wordt een vrij concert, denk ik. Geweldige zangeres. Ehm, ja, we zitten echt tegen het einde. Ik ga eruit met een, een persoon uit Nederland. Eh, dichter bij huis dus, Dordrecht wel te verstaan. Eh, een multi-instrumentalist eh, opnieuw die die laatste decennia voornamelijk zijn brood ook verdiende als producer. Phil Martin. Precies een kwart eeuw geleden debuteerde hij met zijn album Mystical Funk. En daar heeft hij nu eindelijk een eh, vervolg aangegeven. Mystical Funk eh, Part 2. Een weldadige mix van jazz, afro-groove, samba, disco, funk. Eh, dat soort werk. Daar ga je dus zo naar luisteren. Phil Martin, ik zeg, uh, Tabé maakt er een mooie dag van. En niet vergeten, volgende week weer inschakelen bij ZFM Jazz. ZFM Jazz. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.